Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een groep Koerden heeft een gebied in het noorden van Syrië uitgeroepen tot autonome regio. Het gebied bestaat uit de gebieden rond Jazira, Kobani en Afrin. De drie Koerdische groeperingen die deze gebieden in handen hebben stemden voor het uitroepen van de nieuwe regio. Onder meer de Syrische regering ziet er niets in en zegt dat de nieuwe federatie geen enkele juridische basis heeft. Ook Turkije, Turkije zegt een Koerdische autonome regio in Syrië absoluut niet te accepteren. In de graftommen van de Egyptische farao Tutankhamon zijn twee nieuwe ruimtes gevonden. Wat er in de kamers ligt wordt deze maand nog verder onderzocht, maar in een van de ruimtes zou organisch materiaal liggen. Mogelijk zijn dat resten. Er wordt al tientallen jaren gezocht naar het graf van koningin Nefertiti, een van de stiefmoeders van Tutankhamon. Een Egyptische minister heeft al laten doorschemeren dat het best wel eens de ontdekking van de eeuw zou kunnen zijn. Op de westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnen door het Israëlische leger gedood nadat ze een Israëlische vrouw hadden neergestoken. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en zou er slecht aan toe zijn. De afgelopen maanden zijn er bij een groot aantal aanslagen 30 Israëliërs gedood. Meer dan 100 Palestijnen kwamen om het leven. Een gouden medaille op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro... levert een Nederlandse sporter een medaillebonus op van ruim 25.000 euro. Dat is minder dan op de vorige Spelen in Londen in 2012. Toen kregen ze een bonus van 30.000 euro. Ook de bedragen voor de zilveren en bronzen medailles zijn naar beneden bijgesteld. Wint een atleet meerdere medailles, dan is de vergoeding daarvoor ook lager. Het weer zonnig en vanmiddag wordt het rond 12 graden. Morgen eerst nevel, mistbanken en bewolking. Geleidelijk breekt de zon door. En dan wordt het 7 graden aan de kust en 12 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Een hele goede middag luisteraars. Normaal zou u Bart van der Meer nu horen bij een Matchbox... maar Bart is een paar dagen met vakantie. Hij heeft mij, Hans Vassena gevraagd om de honneurs waar te nemen. En dat doe ik me al te graag. Volgens mij heb ik een leuke lijst muziek voor u samengesteld. Klein beetje in de trant van Bart uiteraard. En ik start met de grootste hit van de Easy Beats uit 1966, Friday on My Mind. Gevolgd door Dave Garrick met zijn hit Dear Mrs. Appleby uit hetzelfde jaar, ook in 1966. Veel plezier! food bad mistakes, Mrs. Appleby. But that was long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Appleby, Mrs. Appleby. En we gaan vervolgen met uh, de Who met Roger Deltry, Happy Jack. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the island. The kids would all sing, he would take run. So they rode on his head and left her young. die. stop Jack or the waters happy. Then they could. Belgische serie, The Monkeys. Juist, uit 1967. Zo lang is het al geleden. Hier zijn ze met Daydream Believer. 7A. What number is this, Jim? 7A. <laughs> okay, no, I don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird. as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Dit was eh, de Allen Price set met Shame. En Ellen Price die eh, is de oprichter van de Ellen Price Rhythm and Blues Combo. Later heette dat, en dat was veel bekender eigenlijk, dat waren de Animals. We gaan door met The Flower Pot Man, A Walk in the Sky. een, nummer geschreven door Graham Goldman. En hij was eigenlijk oorspronkelijk geschreven voor de Hollies. Maar later opgenomen door Hermit Hermits. No Milk Today. Dachten we. Een moment even.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 En ik, volgens mij Bart ook wel. The Beatles, Mastery Mystery Tour. de volgende die ik eh, graag op mijn lijstje had gezet... dat was eh, ja, geschreven door de Beatles eigenlijk, John Lennon en Paul McCartney... maar niet door hun uitgevoerd. Yesterday van Ray Charles. know they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a happy man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging. It's you. a day. naar het leukste radiostation van Nederland. Nederlandse band uit Grollo. Ik denk dat iedereen al weet wie ik bedoel. Ik bedoel natuurlijk QB in the Blizzards. Met Harry Moskee op zang. En een fantastische gitarist met Eelco Gelling. En Herman Dijnum op bas. Heimig van de Vecht op piano. En Hans Lafalla op drum. Hier zijn ze met Distant Smile. Tijd weer ZFM. right. And of course. Dit waren uiteraard de gebroeders Kip. Eh, Robin, Maurice en Barry. Sorry. <laughs> Even moeilijk lezen als je op zijn kop leest. <laughs> de officieel zijn ze geboren in Engeland en later in 1958 zijn ze geëmigreerd naar Australië. We gaan door met de Hollies, Dear Eloise. to say a number of funny things I heard today. I heard that he's left you and run off to sea. Could be the best thing that's happened to me. and just like I said you would. Please read my letter close. Jagger, Keith Richard, Charlie Watch en Ron Wood. En dan heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones. Ja, die kunnen natuurlijk in het lijstje niet gemist worden. Hier zijn ze met She is a Rainbow. 1950, Ja, het is een hele vreemde naam, maar het is een groep die opgericht is door Daniel van Bergen en Peter Chardin. En ze komen uit de, uit de Haagse groep De Klits. We gaan luisteren naar Mother Head uit 1967. Maar die wordt niet door hun gezongen, maar dat is de solozang van producer Hans van Hemert. Gaat daar, eh, gaat hij voor ons even excelleren. de Thielman Brothers. Maar broers, er zat ook één zus bij, de Jane. Ze zijn begonnen in Surabaya in 1946. We gaan door met eh, Long John Beltry. En waarom Long John Beltry? Hij schijnt toch wel groot geweest te zijn. Hij was twee meter. Maar hij heeft wel Rod Stewart ontdekt. En hier komt hij zelf. Let the hard days begin. glass of wine, I feel a glow, and very soon I know I was a fool. Let my other as they dance on along till the morning light. The soft embraces that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear.